Katrien Straatman met het NOS Journaal. Informatie over mensen worden bedreigd of een persoonlijk risico lopen... wordt voortaan afgeschermd in het kadaster. Het kabinet zal de regels zo aanpassen dat die gegevens worden geblokkeerd. Het besluit is genomen op advies van de autoriteit persoonsgegevens. In het kadaster staan openbare gegevens over onroerend goed. Het kabinet benadrukt dat een snelle en directe toegang tot de openbare registers belangrijk is voor de woningmarkt, maar dat ook andere belangen zijn meegewogen. Er komt ook een gedragslijn die moet voorkomen dat onnodig privacygevoelige gegevens in het kadaster worden opgenomen. Een Belgische rechtbank heeft het voorarrest van elf verdachten niet verlengd vanwege mensonwaardige omstandigheden in de gevangenissen. Sinds anderhalve week staken de cipiers en volgens de rechter voldoet de gevangenis in Mechelen daardoor niet meer aan de basisnorm voor hygiëne en voeding. Tegen de vrijlating van acht verdachten gaat het Openbaar Ministerie in beroep. Drie andere verdachten worden direct vrijgelaten. Minister, minister Bruins van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil meer diversiteit bij de sportbonden en een bredere toegankelijkheid van sportclubs. Zo moeten ook ouderen en mensen met een beperking meer gestimuleerd worden om te sporten. Daarvoor gaat hij jaarlijks ruim 400 miljoen euro beschikbaar stellen. Dat is vastgelegd in het Nationaal Sportakkoord dat Bruins, Sportkoepel, NOC-NSF en belanghebbenden op lokaal niveau hebben ondertekend. Wekelijks sporten ruim 9,4 miljoen Nederlanders, zo blijkt uit onderzoek, maar de minister vindt dat niet niet genoeg. In het sportakkoord staat ook dat er ruim 700 buurtsportcoaches bijkomen... en dat de onbelaste vrijwilligersvergoeding met 200 euro per jaar wordt verhoogd. Keukenkampioen is de nieuwe sponsor van de Eerste Divisie. De afgelopen twaalf jaar was dat jupilé. De Eerste Divisie heet de komende drie seizoenen de Keukenkampioen Divisie. Het weer, de zon schijnt volop en bij een matig tot vrij krachtige wind wordt het 19 graden op de Wadden tot 28 in het zuiden. Ook in het weekeinde veel zon en nog wat warmer. Lokaal kan het 31 graden worden.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 just haven't met you yet. I just haven't met you yet. Oh, promise you can to give so much more than I get. I just haven't haven't met you Well, there's a bridge and there's a river that I still must cross.